4 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jange en de directie is op niets uitgelopen. De tegenstanders van de kerncentrale winnen onder meer inzage in onderzoeksrapporten. De directie heeft gezegd dat onderzoekers uit naam van de actievoerders de stukken mogen inzien, maar ze niet verder mogen verspreiden of openbaar maken. De actievoerders willen dat de informatie toegankelijk is voor iedereen. Ze zeggen dat ze zijn teleurgesteld dat de directie geen opening van zaken wil geven over vragen die bij mensen leven. In juni demonstreerden circa 50.000 mensen uit Nederland, België en Duitsland voor sluiting van de kerncentrale in België. Die ligt op zo'n 45 kilometer van de grens. De politie in Londen heeft de man vrijgelaten die gisteren met zijn auto inreed op voetgangers bij het Natural History Museum. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijden, maar hij hoeft niet langer vast te zitten. Volgens de politie was het geen terreurdaad dat de man van 47 op mensen inreed. Elf van hen raakten gewond. De meeste gewonden hebben het ziekenhuis alweer verlaten. De dader van de aanslag in Las Vegas had precies uitgezocht hoe hij zoveel mogelijk slachtoffers kon maken. Blijkt uit een briefje met berekeningen dat is gevonden op zijn hotelkamer. Stephen Paddock opende vanuit zijn kamer het vuur op bezoekers van een muziekfestival tegenover het hotel. Hij schoot 58 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Over het motief van de schutter van Las Vegas is nog niets bekend. En in Barcelona protesteren duizenden mensen tegen een eventuele Catalaanse afscheiding van Spanje. Het zijn mensen die vorige week in het referendum niet hebben gestemd of nee hebben gekozen. De Spaanse premier Rajoy heeft gezegd dat hij erover denkt om het parlement van Catalonië te ontbinden... om daarmee te voorkomen dat de regio-president van Catalonië de onafhankelijkheid uitroept. Het weer tot slot, het is wisselend bewolkt. Vooral in het zuiden valt mogelijk een bui. Verder is er af en toe zon. Het wordt een graad of 15. Morgen en dinsdag is het bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Eindelijk goed nieuws uit de regio Haarlem. Daar is de A9 zojuist weer geopend van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knopend Velsen rijdt het nog langzaam, maar dat begint op te lossen. De lokale wegen en de andere snelwegen zoals de A22 staan daar nog wel behoorlijk vast. Vanuit Beverwijk naar Velsen alleen al een half uur vertraging. En de N197 is ook niet best, Heemskerk-Beverwijk. De alternatieve route via de A8 en de A10 gaat ook niet filevrij. Op de A8 Zaandam Amsterdam voor Zaanstad Zuid een kwartier vertraging. En nog eens bijna een uur erbovenop op de A10 Noord tussen het Koenplein en Durgerdam.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 I love the colorful clothes you And the way the sunlight plays upon her hair. sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. softly smile. I know she must be kind.